kinderen zijn vies en smerig. Kinderen zijn vuil en stinkerig. Kinderen stinken naar hondenpoep. Ze stinken erger dan hondenpoep. Vergeleken bij kinderen rolt hondenpoep naar viooltjes en sleutelbloemen. Van praten over kinderen word ik kotsmisselijk. Ik word al misselijk als ik alleen aan kinderen denk. Haal een kotsbak voor mij. Doe van de kwak, haal vlug En ich habigen Plan. Ich heb en geweldig Plan, um jeder Kind in heel England uit te roeien. Jawel, wij sollen sie afranselen en verschwelgen. En wij sollen ervoor zorgen dass ieder stinkend ettertje in England in één Verdwijn! Koppen dicht en luisteren. Luister heel goed, zodat jullie er geen potje van maken. Jullie moeten stuk voor stuk onmiddellijk teruggaan naar jullie eigen woonplaats en daar allemaal ontslag nemen. Ontslag? Nee, ontslag. Zek je baan op Trek je terug. Doe dat, doe dat, doe het. dat zo goed. Alleen ons mag jij ook. Jij ook. Nadat jullie ontslag hebben genomen, moeten jullie er stuk voor stuk op uitgaan om iets te kopen. Wat kopen? Jullie moeten snoepwinkels kopen. Snoepwinkels? Maar dat is nog tegensproken. Dat klinkt goed, want dat is super goed. Ik heb wat al in de Elk, stilte, elk van jullie koopt een eigen snoepwinkel. <laughs> Jullie moeten de allerbeste, de keurigste snoepwinkel van Engeland kopen. Oh, ik wil geen piepkleine Bitte, poetere, geachte boel de kante Ik wil dat jullie uitsluitend de allerbeste winkels kopen, waar het overheerlijkste snoepgoed en de smakelijkste chocola tot aan het plafond opgestapeld ligt. Jullie moeten zonder problemen kunnen kopen wat je wil. Omdat jullie vier keer zoveel kunnen bieden als de winkel waard is. En zo'n aanbod kan niemand weigeren. Je geld speelt geen rol. Stilte! Ik heb zes koffers bij mij. Propvol Engelse bankbiljetten. Oh. Allemaal vers van de pers. En allemaal van Eiken Makelaar. Eiken Makelaar. <laughs> Oh, de kinderen zullen in dromen naar mijn winkel komen. En dan geef ik ze vergiftigde snoepjes en chocolaatjes. En zo roei ik ze allemaal als ongedierte uit. Wie zei daar wat? Zij. Ja. Jij zei wat? Zij. Zij. Lavinia was het, toch? Ja. Ja, dat zou toch beter moeten? die kletst, jongen, die kletst. Jij loiterende lapschwaans. Jij hersenloze stoomkopf. Snap jij dan niet dat je binnen vijf minuten gepakt wordt als je kleine kinderen zomaar gaat vergiftigen? Ik heb nog nooit van mijn levensdagen een heks zoiets oelewappigs zullen zeggen. Als je zo'n stomzinnig idee het beste is dat je kunt bedenken, dan is het geen wonder dat je in Engeland nog steeds krioelt van die rottige kleine kinderen. Ik dacht niet na. Weten jullie dan niet dat wij heksen alleen met toverkunst werken? Dus, elk van jullie heeft een geweldige snoepwinkel. De volgende stap is dat jullie allemaal in de etalage aankondigen dat er op een bepaalde dag een grote feestelijke opening wordt georganiseerd met gratis snoepjes en chocolaatjes voor alle kindertjes. Oh, oh, oh, natuurlijk. Dat zal ze wel naar binnen lokken, die gulzige kleine monsters. Ze zullen elkaar verdringen om naar binnen te kunnen. Stilte! Vervolgens bereiden jullie je voor op deze grote feestelijke opening door elk chocolaatje in ieder snoepje in de winkel te vullen met mijn allernieuwste en geweldigste tovermiddels. Het staat bekend als Formule 86 muizen maken met vertraagde werking.